zei Pechtold in het tv-programma Paul Witteman. Dominee Van Andel uit Montvoort schreef in het Kerkblad... dat het geen toeval is dat oud-minister Borst door een misdrijf om het leven is gekomen... en hij noemde haar een engel des doods. Hij refereerde daarbij aan de euthanasiewet die onder het ministerschap van Borst werd aangenomen. Als hij dat had gezegd toen Els Borst nog leefde, dan had ze hem zelf van repliek kunnen dienen. Maar laten we erover ophouden, zei Pechtold vanavond. Eerder vandaag nam de generale synode, het landelijk bestuur van de hersteld hervormde kerk, al afstand van de uitlatingen van de predikant. Een rechtbank in Parijs heeft een Rwandees veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. De 54-jarige Pascal Simbikangwa stond terecht voor medeplichtigheid aan de volkerenmoord... waarbij zo'n 800.000 Tutsis en gematigde Hutus werden vermoord. Simbikangwa was een soldaat die volgens de aanklagers uiteindelijk promoveerde... tot een topman binnen de Rwandese inlichtingendienst. Het proces tegen Simbikangwa is het eerste in een serie. In totaal zullen zo'n 20 Rwandezen in Frankrijk terecht staan. Simbikangwa ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan genocide... Hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van een heksenjacht door de nu regerende Tutsis in Rwanda. Minister Blok voor Rijksdienst erkent dat persoonlijke gegevens van journalist Brenno de Winter niet hadden mogen worden verstuurd naar ministeries. Naar de ministeries was een waarschuwing gestuurd omdat de Winter volgens onze minister al vaker had geprobeerd zich met een ongeldig identiteitsbewijs aan te melden bij een overheidsgebouw. Bij de verstuurde waarschuwing zaten ten onrechte ook persoonlijke gegevens van de Winter.